Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er is een serieus plan om een deel van de Hetwiegepolder in Zeeland toch onder water te zetten. Ingewijden melden aan de NOS dat staatssecretaris Bleker daarover praat met de Europese Commissie. In het regeerakkoord staat dat de Hetwiegepolder droog moet blijven. In plaats daarvan zou een ander gebied in Zeeland onder water worden gezet. Maar dat plan stuit op veel bezwaren van de Europese Commissie. En Bleker praat nu dus over een compromis waarbij de polder voor een deel toch onder water komt. Als Nederland niet aan de Europese regels voldoet, dreigt er een proces en mogelijk een fikse boete. De positie van minister Leers voor immigratie en asiel staat niet ter discussie. Dat schrijft premier Rutte in antwoord op Kamervragen. De Volkskrant meldde vanochtend dat PVV-leider Wilders in het katshuisoverleg heeft aangedrongen op de vervanging van Leers. De Kamer wilde weten of dit klopt en of Leers nog het vertrouwen van de premier heeft. In een korte brief aan de Kamer schrijft Rutte dat nog in het katshuis, nog in een andere setting buiten het katshuis, de positie van minister Leers onderwerp van gesprek is geweest. In Suriname is het debat hervat over de omstreden amnestiewet. Het parlement praat al drie dagen over de wet die moet voorkomen dat de daders van de decembermoorden worden veroordeeld. De oppositie is fel gekant tegen de amnestiewet. Ze vindt dat de wet in strijd is met internationale verdragen. Ook vanuit Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten is scherpe kritiek gekomen. Mogelijk wordt vandaag in Paramaribo gestemd over de amnestiewet. Koningin Beatrix heeft vanmiddag in Venlo de Floriade geopend. Dat gebeurde in de stromende regen. De wereldtuinbouwtentoonstelling wordt elke tien jaar gehouden. Dat gebeurt nu voor de zesde keer. Het is voor het eerst dat de Floriade buiten de Randstad wordt gehouden. Het pronkstuk in Venlo is de grootste kabelbaan van Nederland... waarmee de Floriade vanuit de lucht kan worden bekeken. Het weer, vanavond nog veel bewolking.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 Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Blaikum en Afrit 11 kilometer. Op de A6 Muiden richting Emmeloord tussen Almere Buiten en Lelystad Noord 10 kilometer. Bij Lelystad is de rechte reishok dicht. Er staat een kapotte vrachtwagen. Die wordt pas na de spits gesleept. Verkeer richting Emmeloord kan beter omrijden via Zwolle over de A28. A12 de naag richting Arnhem bij Reewijk 6 kilometer en verderop bij Bunnik 5. A15 Europort Rotterdam.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 In the morning I would wake and my heart just couldn't wait to play in your backyard. In the evening I would go telling you I love you so and I couldn't wait to see It's you heart will be broken.